ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more? Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby, Mister, wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more? Anyway, yeah, here a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby, just don't me a little. baby, just wrote me a letter. Uit de tijd dat nummers nog een paar minuten duurden, één of twee minuten. Hoewel tegenwoordig ook weer gebeurt, hè? Wat een prachtige en wat een herkenbare, wat een mooie herinnering. De boxtops en de letter. Welkom bij het tweede gedeelte van de show. Welkom bij het tweede gedeelte van de zondagmorgen van ZVL. Ook dit uur ga ik je oren vertroetelen met heerlijke muziek en mooie herinneringen. Het is zomer. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Onder andere een mooie herinnering aan de Hallies. yesterday. All my life thrown away. Keep searching for the same old clue. How can I get to you? Cast your spell upon me one more time. I wanna feel your magic woman touch. Cast spell upon me one more time. I wanna feel your magic woman touch. I know there's been a change in me. Ask me why, I don't know. My friends no longer speak to me. Pass me by, I don't know. Touch. I've made up my mind on what I'm gonna do. This feeling inside, making it alright, making it alright, making it alright. grappig bij dit nummer. Ik zit hier met mijn collega's lekker te kletsen. Terwijl de muziek eh, bij jou uit de boxen klinkt. En eh, we hebben het over dit nummer. Prachtige herinneringen aan dit nummer. Want wij komen hier allemaal zo'n beetje, behalve de jongelui hier in de studio natuurlijk. En in of bij de oproep Uit de jaren van de radiopiraterij. En toen was dit een grote hit. Steve Winwood Prachtig, While You See A Chance. En de Hollies ervoor met eh, Magic Woman Touch. Wie wil dat nu niet? Straks een reportage van Jeroen van Gent. Hij ging eh, zoals gebruikelijk eh, ja, in de loop van de week de straat op met zijn blauwe microfoon. Vroeg de mensen van alles. En wat hij heeft opgehaald bij u, dat hoor je straks over een minuut of 15, 16, 17 misschien wel 18. Het is maar net wanneer de deunen zijn afgelopen. Dus blijf lekker luisteren, komt er allemaal aan.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 De zomer van ZVL. Dacht het wel. horns in the cars in the street. We walked away from the lover's leap. Opposite directions, synchronized feet. Wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait for the time it takes a heart to mend a break. How reflected in the lake. Can you wait forever if time is all it takes? Despite all Cause love is all we Wat een leuk nummer, hè? Beep Beep Song. <laughs> ja, van Simon White uit een reclamespot. Ik weet alleen niet meer voor wat ook alweer. Maar het is wel een nummer wat zo lekker in je hoofd gaat zitten. Een oorworm is. Dat dus, hè. Ehm, straks, we weten het nu alweer intussen... waar eh, de reportage van Jeroen van Gent over gaat straks. Het is nog geen Sinterklaas, maar hij begint alvast over verlanglijstjes. En hij vroeg aan de mensen op straat al naar hun verlangens. En wat staat er op dat lijstje dan? Mijn hemel. Je hoort de antwoorden straks hier bij ZVL. Maar eerst nog iets lekkers van Zoe. Huis aan zee. Zeven dagen stormen, alles komt weer tegelijk. Zeg me waar te zoeken, kan er pauze op de tijd. En dan bel je me weer op, ik ben nu buiten bereik. Maar straks weer in je armen als ik stop bij Weesbeplein. Want toen ik op de metro wachtte, had ik nog maar één gedachte. Ik wil alleen met jou de dag weer overdoen. Haal me op, neem me mee. Wil een bubbel voor ons twee. Ik wil uren als minuten in een huisje aan de zee. Jij de ik de branding. We zijn nooit zo vrij geweest. Er komt niets of niemand tussen ons cliché. Een huisje aan de zee. toen ik je thuis die gangen had beloofd? Jij wist als geen ander dat het altijd anders loopt. En ik belde je erop, met het spijt me ben te laat. Ik hoor je en ik weet weer waar het eigenlijk om gaat. Want toen ik op de metro wachtte, had ik nog maar één gedachte. Ik wil alleen met jou de dag aan de zee. Jij de rots, ik de branding. We zijn nooit zo vrij geweest. Er komt niets of niemand tussen ons cliché. Een huisje aan de zee. Een huisje aan de zee. Oeh, en als we daar dan samen zijn. Oeh, is de zee weer ons bevrijd? de zee. Omroep ZVL. My friends, please hear me do. I've got a message just for you. toch lekker in ouderwets mode moet toch ook kunnen op deze zondagmorgen. Trouwens, het is vandaag de 249ste uitzending van de zondagmorgen van eh, ZVL en eh, ja, eh, Go. Hè, want dat was de voorganger tenslotte. Dus volgende week alweer de 250ste uitzending van de zondagmorgen van... Oeh, dat zijn er best wel eh, veel. En het was bedoeld als grap ooit een keer, een paar jaar geleden, om eh, programma's te maken. Ja, ontstaan uit vriendencontacten, zal ik maar zeggen. Maar goed, als je het naar je zin hebt, blijf het lekker plakken. Ehm, verder hoorde je zo met haar nieuwe single Hou, eh, Huis, House om Zee, wou ik zeggen. Maar dat is natuurlijk een Duits nummer. Huis aan de Zee, best wel toepasselijk vandaag. Dus zeker met de visserijfeesten in Breskes. nummer zelf al heel lang niet meer gehoord. Misschien jij ook wel niet. Ik ga even stotteren zeg. The Miracle Workers. En uh, Something. Leuke bewerking uit de jaren 70. En daarom hoor je me hier natuurlijk als mooie herinnering in de zondagmorgen van ZVL. Kijk, het is tijd voor eh, de reportage van eh, Jeroen van Gent. We zijn weer aan het einde van de ja, eerste dag van de week. Tenminste, wanneer je de telling begint. De een doet het op zondag, de ander op maandag. Maar wij nemen zondag als eerste dag van de week. En dan bent u misschien nog een beetje slaperig. Heeft u nog geen noten op uw zang. Maar misschien valt er nog wel wat te wensen in onze wereld. Een paar leuke nieuwe schoenen of algemene wereldvrede. U zegt het maar. En u deed het ook tegen onze verslaggever Jeroen van Gent. Hij vroeg namelijk aan u op straat.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 Eh, gewoon lekker weer eens even op een eh, terrasje zitten met mijn kinderen of eh, zoiets. Ja. Gewoon even lekker... Inderdaad, het wordt meer mooier weer. Dan zou een terras wel leuk zijn. Ja, dat zou wel fijn zijn.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 Aha. Ja, dat ben ik voor onderwandeling. Dus, eh, zijn, hoe zijn de, eh, de resultaten nou, Het is Ik heb er geen last van verder. Oh, maar dat kan heel goed behandeld worden. Ja, ja daarom. Hè. Dus ik, eh, ik maak toch kans dat ik toch wel 100 word. Ja, dat kan heel goed. En ik, dus dat, is ook voor verlanglijstjes dat dat een, einde, een positief einde mag dat, dat Dat een positief einde krijgt. Uh, ja. Ja, zeker wel. Dat er gezegd wordt van u bent er vanaf. Gaan we met een campertje weg. Een campertje? ja. <laughs> Heeft een soort van campingauto? Camperauto? Ja, ik heb een oude Mercedes bus. Maar die is oorspronkelijk ingericht van als camper. Kleintje. Dus eh, daar hoop ik weer mee op stap te kunnen gaan.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 Hij zou de wereld beter willen maken. En wat is daar mis mee? Nou, dan ben je geen sneuneus, hè? Dan ben je gewoon een... Uh, eh, mensen die het goede voor heeft. Verder hoorde je trouwens... Eh, oh ja, je hoorde eh, If Only I Could. Ik heb het al gezegd, geloof ik. Ja, ik ben een beetje afgeleid. Gebeurt hier wat voor mijn neus. en je hoorde Donna Summer ervoor met Down Deep Inside uit de film, een avonturenfilm, De Diep. Een prachtig nummer. En waarom ze erin kreunden heb ik geen idee, want dat komt in de hele film verder niet voor. Maar goed, het was wel een lekker nummer. En toen de tijd kreunde ze natuurlijk de hele dag in al haar eh, muziekstukken. Dat is later natuurlijk wel veranderd toen zij eh, ja, haar ogen richtte op de Heer. Toen ging het allemaal helemaal anders. Zover is met snelle nog helaas niet. Net toen ik dacht dat ik mijn dag niet had, zei ze ineens: Hé, hey, wat dacht je van? Hetzelfde liedje, heel de nacht. Oké, nou kom maar door, tik hem af. Wat je hebt wil ik al veel te lang. Dit is muziek en raak ze de tijd. dat plaatje maar niet grijs gedraaid. En ze maakt soms iets te veel geluid, maar ze raakt precies de juiste snaar. Het zit in mijn hoofd dat la da Oké, nou kom maar door, tik hem af. Wat je hebt wil ik al veel te lang, want dit is muziek. En raakt ze het wel kwijt, dan neem ik de lied. Dit is mijn lievelingstune. Hey! Dus laat me even met je dansen op een liedje dat ik heb bedacht voor ons.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 Er wordt wel eens geklaagd over de muziek van vandaag. Ach, oh, het is allemaal boem, boem, boem en eh, bla, bla, bla. En gekke woorden en zo. Nou, ik word nog wel eens verrast door de leuke muziek die tegenwoordig wordt uitgebracht. Dus vandaar dat je het ook hoort hier in de zondagmorgen van ZVL. Dus ja, dan kom je opeens sneller tegen. Het loopt aardig tegen 12 uur. De tijd schiet op. Och. Too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me. Milan, New York, and Japan. And I'm too sexy for your party, too sexy for your party. No way I'm disco dancing. my little tush on the catwalk. I'm too sexy for my cat, too sexy for my cat, For pussy, For pussy cat. Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien? Wie heeft hem ergens gevonden misschien? Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien? Want de plaat is kapot en dat ding zit op slot. Op de jukebox stond een plaatje, dat bleef hangen op dat hey hey. En de sleutel van die jukebox bleek verdwenen in het café niet er liep met zo'n gezicht, want die jukebox zat paddicht. En de stroom uitschakelen kon niet, dat bleek ook de knop van het licht. Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien? Wie heeft hem ergens gevonden misschien? Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien? Want de de kas dan doet de lichtknop en zij er nog wat lust. Moet het voor het donker maar zeggen, we krijgen tien minuten rust. Maar zonder licht in een café, hoe komt de mens op dat idee? Het werd mijn trammeland in het donker, je hoort aan alle kanten heen. hey. Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien? Wie heeft hem ergens gevonden misschien? Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien. Want de plaat is kapot en dat ding zit op slot. En de mensen die daar woonden aan de zij en overkant namen ook die kreet al over. Hé, hey, wat is er aan de hand? Toen de niet dol geworden was, kwam er een hamer bij te passen. En daar Hé, hey, hey, de sleutel in de schijf van achter het glas als je me nou beurt. Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien? Wie heeft hem ergens gevonden misschien? Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien? Want de plaat is kapot en dat ding zit op slot. Geweldig toch, deze van de lieden van de Cocktail Trio. Och, och. Ik weet nog dat ik een eh, studentenclub was ooit. En toen traden ze daar op. Ik dacht bij mezelf, wat is dit in hemelsnaam? Allemaal hippe, <laughs> hippe vogels en dan het Cocktail Trio. Nou ja, het is een mooie oude herinnering zou je kunnen zeggen. Jorden dus Cocktail Trio. En eh, wie heeft de sleutel van de jukebox gezien? En Wright zet Fred met enige overschatting. I am too sexy. De show zit erop. Dankjewel voor je gezelschap. Eh, volgende week zondag ben ik er weer bij Leven en Welzijn bij een nieuwe aflevering van eh, de zondagmorgen van ZVL. De 250ste uitzending alweer. Och, wat gaat het snel. Tot besluit van deze. Ja, mooie van de suite. Ook een mooie herinnering. En funny funny. Ik wens je een ongelooflijke mooie dag hier bij ZVL. En bij wat je gaat doen vandaag. Want het is een aardige dag en er is veel te doen. Dus maak er iets moois van. you know